Ik drink niet, ik rook niet, ik gebruik geen drugs, ik heb geen internet, ik heb geen televisie. En het enige waar ik belang bij heb is bij de bioscoop. Dat is mijn enige uitje. En omdat ik gewoon ja, gezond ben en niet meedoe met die vaccinatie, eh, mag ik niet meer naar de bioscoop. En ik zit eigenlijk totaal alleen thuis nu dan. Ja, lastig te tellen hoeveel mensen er precies kwamen demonstreren. De organisatie had een speciaal bedrijf ingehuurd om demonstranten te tellen. Die hebben het over 25.000 mensen. Er zijn meerdere doden gevallen bij een ontploffing in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Bij de ingang van de moskee ging een bom af. Volgens buitenlandse media was er op dat moment een herdenkingsdienst aan de gang voor de moeder van de woordvoerder van de Taliban. De aanslag is nog niet opgeëist. In Vlaardingen is een balkon naar beneden gestort. Een vader en zoon raakten zwaar gewond door de val. Ze hebben meerdere botten gebroken. We weten nog niet hoe het kan dat de boel instortte. Het balkon hing op ongeveer 3 meter hoogte. En een kraker in de Johan Cruijff Arena vanmiddag. Ajax tegen Utrecht. Die twee gingen lange tijd gelijk op tot de 77ste minuut. 3 tegen 2, daar is het schot. Het is 0-1. Utrecht staat op voorsprong. Hij speelde al een geweldige wedstrijd. Django Warmerdam heeft hier een verleden. Utrecht voor in de arena. En ik zat net te denken, zou dat ook nog kunnen? Gaan ze voor dat punt? Want dat is tegen dit Ajax van 2021 eh, ook al heel wat. Maar hij schiet en hij schiet hem erin. Ja, 1-0 voor FC Utrecht dus betekent voor de Amsterdammers de eerste nederlaag van het seizoen. Er is nog meer voetbal vandaag. Cambuur verloor thuis met 3-1 van AZ. PSV speelt vanavond nog thuis tegen Sparta. En de wedstrijd Vitesse-Feyenoord is net begonnen. Het weer, het is nat, maar de komende uren verdwijnt die regen... en krijg je in het westen misschien de zon nog te zien. En morgen in de kustgebieden opnieuw wat flinke buien... met hagel en onweer. In de rest van het land blijft het droog en het wordt een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het enige wat nog opvalt in de regio is de A10, de ring van Amsterdam. Wanneer je vanuit het zuiden richting Knopend Koenplein reist... kom je in de file te staan bij Amsterdam Slotermeer.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 Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik aan je denk, dan lijken dromen leven zeg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Kan mij niet schelen als je bij me voor jou voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik Stem in mij die dus zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel.